Ook zou er in geheime notulen worden geklaagd over kritische Kamerleden, zoals Pieter Omzicht. Eigenlijk horen die notulen 25 jaar geheim te blijven, zegt verslaggever Wilco Boom. In dit geval kan het dus bijna niet anders of eh, demissionaire ministers of hun medewerkers hebben over die notulen met de eh, RTL gesproken. Ja, en wat eruit blijkt is groter dan we al wisten. Uh, want er rijst een beeld uit op dat het hele kabinet, ministers van alle vier de demissionaire partijen... toch actief betrokken waren bij het stelselmatig achterhouden van informatie voor de Kamer over het toeslagenschandaal. De Tweede Kamer wil daarom dat er snel een debat komt. Waarschijnlijk is dat morgen al. Twee, mannen van 19 en 20 hebben gisteravond twee NS-medewerkers mishandeld op het station van Gouda. Ze sloegen de medewerkers tegen hun hoofd. Eén werd zelfs op het spoor geduwd. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het duo was de trein uitgezet omdat ze geen kaartje hadden. Een inbreker in de Amerikaanse staat Californië moet zes jaar de bak in voor een ongebruikelijke inbraak bij drie studentes. Eenmaal binnen pakte hij wat te drinken en koekjes, ging hij door het ondergoed van een van de vrouwen en gebruikte hij haar laptop om porno te kijken. De man trok zich ook af en dat had hij beter niet kunnen doen. Volgens Amerikaanse media liet hij DNA achter op de computer en werd dat gevonden in een database. En er is werk aan de winkel bij bierbrouwers. De afgelopen maanden was het een stuk rustiger dan normaal, omdat de horeca helemaal dicht was. En nu de terrassen binnenkort eindelijk weer een beetje open mogen, moet er dus snel een voorraadje aangelegd worden. Deze Limburgse brouwer is blij, want je proeft het verschil echt. We hebben alleen maar flessen afgevuld de laatste periode en fusten. Dat is gewoon lekker vers getapt bier. En eh, hopelijk eh, kan men dat snel van gaan genieten. Eigenlijk moet hij het nog even checken bij zijn baas. Maar hij is zelf ook van plan om zo snel mogelijk een terrasje te pakken. Nou, meteen als ik kan, 12 uur eh, woensdag, eh, zit ik op het terras hoor. <laughs> dat weet Jan-Paul nog niet, maar dan gaan we werk wel doen. Eh, ja. Het weer. Vanavond neemt de wind wat af. Komende nacht koelt het af tot richting het vriespunt. Morgen af en toe zon. Het wordt 10 tot 13 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio valt het reuze mee met het leed. Alleen wat vertraging op de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn...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 Tot 8 uur vanavond het programma Gastduinen, aflevering 10. En mijn naam is Rob Benoni. Het is woensdag, het is 21 april. Het is even 6 tijd voor een stukje live programmering. Maar eerst natuurlijk een hip van Mos. Vandaag 10 jaar, hyper de piep Mossie. Hoop dat je aan je 20ste tompoes zit. We trapten af met uh, Sly en The Family Stone. Maar daar blijft het natuurlijk niet bij. Straks nog muziek van Gladys Knight en the Pips. The Purple Disco Machine. Gil Scott Hearn, de Brandon Heavies, J.J. Kale en ons wekelijks item, de Rip of the Record. Welke top 40 hit heeft zijn succes te danken... of beter gezegd mede te danken aan een artiest of band uit het verleden? Dat straks nu Patricia Barber. Ze is een Amerikaanse zangeres en pianiste... en zingt vooral jazz standards of interpretaties van popsongs... Haar moeder was blueszangeres. Haar vader was saxofonist bij de big band van Clem Miller. Met de paplepel ingegoten dus. Je hoort en de beat goes on. En dat klopt dus in bus. Twee uur lang zelfs. Laat de boel de boel. Zak lekker onderuit. Eet smakelijk voor zo. Twee uur de fijnste muziek hier in de op CFM. And the goes on. The beat goes on. Drums keep La di da di La di da di da. Charles was once the region. History has turned the page. mini skirts, the current Spotify zou, zou ik willen uitroepen, want anders was ik dit nooit tegengekomen. Derde Wilson Tabak. Ze hebben een LP uitgegeven in 1970. En dat deed helemaal niets. Geen airplay, geen recensies. Niets 0,0. Dus de band ging weer snel te zielen. Nooit meer iets van gehoord. De bandleden gingen uit elkaar. En onder andere naar Bruce Springsteen en later zelfs naar Bon Jovi. Pas vele jaren later werd de LP herontdekt en bereikte een cultstatus. Vooral bij fans van de Peddlers, de Rotary Connection en Blood, Sweat and Tears. Mocht je het originele album in handen hebben, dan had je lang goud in handen. Prijs ging namelijk Sky High. Maar inmiddels heeft de uitgave van het album de prijs weten te drukken. Maar je kunt hem dus ook gewoon eh, op Spotify beluisteren. Derde Wilson The Back. Album heeft verder geen titel. Get Back. I feel free. Watching people from my balcony. Wondering in the future where I'll be. you where I'll be. in the morning I can't imagine you and me not staying our place. love the way you flex. I like the way you stay. Never know what's coming next when you're coming to play. can't keep away En het is gewoon een eh, Nederlands product. Je zou toch eerder denken aan iets eh, Amerikaans. Maar nee hoor, geboren en getogen. Psychedelische rock, uh, rock and roll, zo nou omschrijft ze het zelf. Met tal van invloeden van over de hele wereld. Van surfrock, woestijnblues tot rumba en India's ragga. Gruizig, vreemd catchy en uiterst dansbaar. En het is mooi, want de optredens die, eh, die komen eraan. Onder andere de 28 oktober, plek in Amsterdam. Eh, tijd voor Whip of the Record. Welke top 40 hit heeft zijn succes te, eh, te danken... of mede te danken, beter gezegd, aan een artiest of band uit het verleden? Je hoort eerst het origineel, gevolgd door de hit ditmaal gescoord in 1995. Oh, dat is hem helemaal niet. Dat is fantastisch. Kijk, en nu gaat alles fout. Dat is dan een beetje lullig. Eh, even opnieuw, excuus. Eh, rip off the record dus. <laughs> Vreselijk. komt hij aan. Love. Love. I know you can hear me. See, we've known each other a long time. I guess right now you've got the last laugh. I abused you. I took advantage of you. I used you selfishly. Because after suffering so much, I knew that I was wrong. You're the only one I can turn to. Because I missed you, you. And you're the only one that can straighten it. You see, love, I can't sleep. 1995 in alle kroegen in Amsterdam. Maar natuurlijk als eerste bij mij. En niet bijvoorbeeld, ik noem maar eh, een dwarsstraat bij de Pilsvogel. Isaac Hayes, daar had Portishead in 1995 zijn eh, geluid aan te danken. De sample van Isaac Rap van zijn album Black Moses uit 1971. Gebruikt in het nummer Glorybox. Bereikte 25e plaats in de top 100. En de plaat Dummy, waar Glorybox op stond, won de Mercury Prize... en staat nog altijd op 168 in de NME's top 500 beste albums ooit gemaakt. Eh, en trouwens ook in de top 100 van platen die je ooit beluisterd moet hebben... voordat je naar onze lieve heren vertrekt. Try Before You Die dus. Uh, eh, set. Oké, nu tijd voor iemand waarvan ik eh, misschien morgen allerlei boze reacties krijg. iemand van een heel ander kaliber. Mag het nog wel? Nou, ik hoor het allemaal morgen wel. R. Kelly. Now, usually I don't do this, but... Uh... Go ahead on, break them off with a little previews of the remix. Now I'm not trying to be rude, but hey, pretty girl, I'm feeling you. The way you do the things you do reminds me of my Lexus cool. That's why I'm all up in your grill, trying to get you to a hotel. You must be a football coach, the way you got me playing the field. So baby, give me that, and let me get that. Running her head my fro. Bouncing on 24s. Why they say I'm ready? It's the remix to ignition. Hot and fresh out the kitchen. Mama rolling that body, got every man in here wishing. Sipping on coke and rum. I'm like, so what? I'm drunk. It's the freaking weekend, baby. I'm about to have me some fun. Bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce now it's like murder, she rolled Once I get you out them clothes Privacy's on the door But still they can hear you screaming, more. Girl, I'm feeling what you're feeling No more hoping and wishing I'm about to take my key and Stick it in the ignition So give me that do-do Let me give you that beep, beep Running her hands through my fro Bouncing on 24s Why they saying, I'm ready It's the remix to ignition Hot and fresh out the kitchen Mama freaking wrong I'm like, so what, I'm drunk It's the freaking weekend, baby, I'm about to have me some fun, Crystal popping in the stretch navigator We got food everywhere, as if the party was catered We got fellas to my left, honeys on my right We bring them both together, we got juking all night Then after the show, it's the after party Yeah, after the party, it's the hotel lobby yeah. Around about you i Take it to your room and somebody. Can I get a Can I get a Running her hands through my fro. Bouncing on Come on, why they It's the remix to ignition. Hot and fresh out the kitchen. Mama rolling that body, got every man in here wishing. Sipping on coke and rum. I'm like, so I'm drunk. It's the freaking weekend, baby. I'm about to have some fun. Cause the through ignition. Come hot and fresh out the kitchen. Yeah. Mama rolling that body, got every man in here wishing. Sipping on coke and rum. Yeah. I'm like, so what? I'm drunk. drunk. Uh-huh. It's the freaking weekend, baby. I'm about to have me some fun. Come on. Girl, we off in this Jeep. Fogging windows up. Lost in the radio. In the back of my truck. Bouncing up and down. Stroking Eh, Spencer Wilson. Wat een goede naam. What's in the name eh, zeg je dan. Hè? Sunshine of Your Love. Chanel natuurlijk eh, van Cream. Uh, Arlo Parks, daar gaan we eh, nu mee beginnen. Oh, ja, inderdaad. Arlo Parks Black Dog eh, is vernoemd naar Winston Churchill's, Winston Churchill's term voor een depressie. Ziektebeeld waarvan hij zelf nogal last had. Ze bracht het uit tijdens de lockdown om iedereen die last had van mentale problemen... en in een isolement verkeerde en hard onder de riem te steken. Maar vooral ook om het gesprek op gang over depressies op gang te helpen, zoals wij die kennen hier in Nederland met Hey, het is oké. Okay. Van haar album Collapsed in Sunbeams. Het album werd laaiend enthousiast ontvangen. En ze staat 9 mei in de Melkweg. I know that I need you now. The key that I won't forget. But you're lost in Paris. You're lost in Paris. Lost in Paris. I hope that you're warm and safe. The memory that I can't replace. But you're lost in Paris. You're lost in Paris. It was over in a day All the things I used to say You kept to say All the places we would go All the songs we got to know You held it up I know that I need you now I fell in love with a small waist. Uh, let me start, yeah, right, yeah, uh, bang, uh, shot me in my heart and it hurt, gate. She's so fly like a dove, that's a dove face. Don't know where she yet now, but this ain't her birthplace. Tom, don't tell her, but it's first for I know birthday. that I need you now. The key that I won't forget, you're lost in Paris. lost in Paris. I you're warm and safe. The memory that I can't replace, but you're lost in Paris. I know that I need you now. The key that I won't forget, but you're lost in Paris. You're lost in Paris. I hope that you're warm and safe. The memory that I can't replace, but you're lost in Paris. You're Tommy Shorty met uh, Last in Paris. We gaan eruit met Rodney Franklin, The Groove. Hij introduceerde een geheel nieuw dansfenomeen, namelijk de freeze... waarbij de hele dansflow stokstijf stil stond tijdens de break-in al in nummer op vervolgens weer vrolijk verder te gaan als de dansmuziek weer klok. Je hoort zo wel eh, wat ik bedoel. Tot zo, naar de klok van 7. Eh, we gaan er even uit voor de nieuws en de reclame. Ik ben zo weer bij je terug met Why Don't You Do Right.